met het NOS Journaal. President Boutersen noemt de amnestiewet een nieuw begin voor Suriname. De bitterheid over de periode van militair bewind en over de binnenlandse strijd zal verdwijnen, zei Boutersen tijdens een bezoek aan buurland Guyana. De amnestiewet werd gisternacht aangenomen. De verdachten van de decembermoorden in 82, onder wie Boutersen zelf, gaan daardoor vrij uit. De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Suriname gaat de Nederlandse dossiers opvragen over de jaren 80 voor de Waarheid en Verzoeningscommissie die er nu moet komen. De fiscus gaat een groep belastingbetalers direct de definitieve aanslag sturen. Het is een proef onder 40.000 mensen bij wie de Belastingdienst ervan uitgaat dat de aangifte klopt. Deze groep gaat, krijgt dus geen voorlopige aanslag en hoeft ook geen maanden te wachten tot ze zekerheid hebben. De methode is al getest en was succesvol. De betrokkenen krijgen hun definitieve aanslag over een paar dagen op de mat. In New York is de Russische wapenhandelaar Victor Bout veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan wapenhandel en samenzwering. Bout werd in 2008 gearresteerd bij een wapendeal in Thailand. Hij werd gepakt door Amerikaanse agenten die zich voordeden als Colombiaanse terroristen. De film Lord of War is op zijn persoon gebaseerd. De Amerikaanse kustwacht heeft een Japans schip tot zinken gebracht dat al een jaar onbemand op de grote oceaan ronddobberde. Het schip zou gesloopt worden, maar werd door de tsunami van vorig jaar de zee opgeslingerd. Het was inmiddels de kust van Alaska genaderd en vormde een gevaar voor de scheepvaart. Telecombedrijf Vodafone verwacht dat zijn klanten ook vandaag nog last hebben van de storing die woensdagochtend door brand ontstond. Ongeveer 300.000 klanten van Vodafone in de regio Rotterdam en Den Haag hebben problemen met bellen en sms'en. Er is een noodvoorziening gemaakt, maar nog niet alle zendmasten zijn daarop aangesloten. Het zal mogelijk nog een paar dagen duren voor mobiel internet het weer doet. Dan nog het weer, vanochtend vrij zonnig, vanmiddag bewolkt en mogelijk wat regen. Het wordt 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12, de laag richting Utrecht.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 Aisha, Aisha, I to do? I should, I should be my love. Yeah, Aisha, should, I should. Yeah, she go again. I Aisha, I should. Send me back. I She don't know, she the light of my life. No, she don't.